Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. De gekte op de huizenmarkt lijkt een beetje voorbij. Afgelopen maand stegen volgens het CBS de prijzen voor een koopstekkie een stuk minder hard. Betekent niet dat je direct als een malle Fundak kan gaan afstruinen. Je betaalt nog wel altijd een stuk meer dan een jaar geleden. Die conclusie hoorden we een maand geleden ook al van makelaars. Als we nu zien dat er toch nog steeds 80% van de woningen overboden wordt... en met gemiddeld 7,5% meer verkocht wordt dan de vraagprijs... dan is er eigenlijk nog steeds een soort gek op de markt... omdat er gewoon een heel groot tekort aan woningen is. Op het Veluwemeer wordt weer gezocht naar een vermiste vader en zijn dochter. Ze zaten gisteren met het gezin in een kano toen die omsloeg. De moeder van het gezin overleefde het niet. Reddingswerkers gaan ervan uit dat ook de vader en het meisje niet meer leven. De andere dochter heeft het wel overleefd. Zij ligt in het ziekenhuis. Het gaat niet echt lekker met het bedrijf achter Snapchat. De afgelopen maanden tikten ze een omzet van dik 1 miljard dollar aan. Geen lullig bedrag, maar wel een stuk minder dan ze hadden gehoopt. Komt onder meer doordat minder bedrijven reclame maken via Snapchat. Elektrische scooters zijn steeds populairder. Voor het eerst zijn er meer van verkocht dan van de benzinevariant. Bij branchevereniging BOVAG hebben ze wel een idee hoe dat kan. Hij is stil, eh, je hebt geen uitstoot en het aanbod is tegenwoordig eh, heel groot en de kwaliteit is goed. Dus het is gewoon een aantrekkelijk alternatief voor de, voor de scooter op benzine. Zeker ook als je het milieu meeweegt in je keuze. Bij de scooters en brommers met blauw kenteken is de benzinevariant nog favoriet. Al denken ze bij BOVAG dat dat wel snel gaat veranderen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Blijft wel droog en het wordt zo'n 19 tot 25 graden. Dit weekend meer zon en ook ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.